er met het NOS-journaal. Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reizen... kunnen daar beter sneuvelen dan terugkomen naar Nederland. VVD-leider Rutte verdedigde die stelling... in het eerste debat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Rutte legde uit dat jihadisten de vreselijkste aanslagen plegen... en dat ook willen doen wanneer ze terugkomen. De andere deelnemers aan het RTL-debat keerden zich tegen hem. D66-leider Pechtold zei dat Rutte eigenlijk het gedachtegoed van PVV-leider Wilders vertolkte. De militaire leider van het terroristische Al-Nusra-front is in Syrië om het leven gekomen bij een luchtaanval. De terreurbeweging meldt het zelf op sociale media. Ook drie commandanten van de beweging kwamen om het leven. Het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Persbureau Reuters zegt dat het de internationale coalitie was, onder leiding van de VS, maar die ontkent. Het Syrische staatspersbureau zegt dat het een operatie van het leger was. Strijders van Boko Haram hebben in een afgelegen dorp in Nigeria zeker 68 jongens en mannen gedood. Bij veel mannen sneden ze de keel door. De lijken lieten ze achter in de plaatselijke moskee. De vrouwen mochten ontsnappen en kwamen na de aanval terug. Boko Haram-strijders hebben de afgelopen week in Nigeria tientallen mensen vermoord en talloze huizen in brand gestoken. Feyenoord hooligans hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma voor ruim 8 miljoen euro schade aangericht. Dat heeft de gemeente Rome berekend. Zo kost de reparatie van een monumentale fontein anderhalf miljoen euro. Ook zijn er vernielingen aangericht in de bussen die Feyenoord supporters naar het stadion brachten. En hebben winkels en bedrijven in Rome hun verlies berekend op 3 miljoen.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us. bagamba oh oh oh oh oh oh!